NOS Nieuws van 12 uur. Hielke Teertstra met het NOS Journaal. De provincie Groningen wil meer geld zien van het Rijk en de NAM... om de schade door aardgasboringen te compenseren. Commissaris van de Koning Max van den Berg zegt in het Dagblad van het Noorden... dat de provincie 2 miljard euro nodig heeft... om de schade in het aardbevingsgebied te dekken. Eerder sloot de provincie een akkoord met de Nederlandse aardoliemaatschappij... en minister Kamp voor een schadeloosstelling van 1,2 miljard euro... Maar nu ook de stad Groningen en de gemeente Hoge Zandsappenmeer zijn getroffen door bevingen... is het logisch om het bedrag te verhogen, zegt Van den Berg. De FNV wil dat het belastingstelsel snel wordt veranderd. De vakbond pleit voor een zogenoemde Dagobert Duck-belasting... waarbij rijke Nederlanders meer moeten gaan betalen. Wie meer dan een half miljoen aan vrij vermogen heeft... zou voortaan twee keer zoveel vermogensrendementsheffing moeten gaan betalen. Die heffing is nu 1,2 procent. Het extra geld dat het plan oplevert moet ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen meer te besteden krijgen. De Tweede Kamer debatteert maandag over de hervorming van het belastingstelsel. In Iran is een vrouw opgehangen die wegens moord op een ambtenaar ter dood was veroordeeld. De vrouw van 26 had op de ambtenaar ingestoken toen die haar probeerde te verkrachten. Ze zei dat ze handelde uit zelfverdediging, maar de rechter achtte dat niet bewezen. Mensenrechtenorganisaties en diverse landen hadden Iran onder druk gezet om het vonnis niet te voltrekken, maar dat was dus tevergeefs. Na vijf jaar verbouwen gaat het Picasso Museum in Parijs weer open. Bezoekers kunnen vanaf vandaag bijna twee keer zoveel werken van de Spaanse kunstenaar zien als daarvoor. Het museum had 2,5 jaar geleden al weer open moeten gaan, maar door onder meer oneenigheid tussen het personeel en de directeur liep het project vertraging op. Het weer. In het oosten is het bewolkt met kans op regen of motregen.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 Een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam Slotervaart en Geusveld 2 kilometer richting Zaanstad. Tussen Osdorp en Geusveld is de rechte reishok dicht. Een kapotte auto op de A27 Utrecht-Breda bij knooppunt Gorkum 2 kilometer. De linker reishok is dicht.